Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Spaanse stad Valencia kan de brandweer nog niet zoeken naar vermisten na de flatbrand van gisteren. Een appartementencomplex brandde toen helemaal uit. En nog steeds is het gebouw bloedheet, vertelt correspondent Edwin Winkels. De brandweer is de hele nacht bezig om het, eh, om het af te koelen. Vanochtend ontstond, ontstond er bijvoorbeeld nog ergens een eh, nieuw klein brandje dat direct geblust kon worden. En daarnaast eh, ja, waren er zorgen over de structuur van het gebouw. of dat zou kunnen instorten. Dat lijkt inmiddels uitgesloten brandweer blijft het gebouw koelen en hoopt zo snel mogelijk naar binnen te kunnen. Door de flatbrand kwamen vier mensen om het leven en ongeveer 19 mensen worden nog vermist. In de haven van Southampton in de UK is eerder deze maand een lading kook van 5700 kilo onderschept. Het spul heeft een waarde van dik een half miljard euro en zat verstopt in een lading bananen uit Zuid-Amerika. Het is de grootste partij die ooit is onderschept door de Britse douane. Defensiebedrijven zeggen dat ze worden tegengewerkt door Nederlandse banken. Als ze aankloppen, bijvoorbeeld voor een lening, moeten ze door allerlei hoepels springen om dat geld op hun rekening te krijgen, zeggen de bedrijven tegen verslaggever Nick Wouters. Zij vermoeden dat het vooral komt door de anti-witwasregels en de antiterrorisme-regels bij banken. Zo moet compleet uitgesloten zijn dat eh, niet controversiële wapens en munitie terechtkomen bij controversiële regimes. Ja, dat is vaak lastig te bewijzen. En deze man staat komende zomer in de Ziggo Dome. Ja, Justin Timberlake dus. De zanger deelde een maand geleden dat hij dit jaar op wereldtournee gaat. De Forget Tomorrow World Tour. Hij geeft 13 shows in 8 Europese landen. En hij slaat ons landje dus niet over. Het concert is op 15 augustus in Amsterdam. En de kaartverkoop begint op 1 maart. Heb ik nog het weer voor je.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 Want dan is een beetje hectisch hier. Maar wel gezellig. Ja de Zandvoortse Zo krant. hoort <laughs> te zijn. <laughs> Goedemiddag oh. allemaal. En eh, de komende twee uur is het weer goedemorgen. Oh. Nee, niet goedemorgen Zandvoort. Nee, eh, oh, morgen is het weekend. morgen is het weekend. ik weet mijn eigen programma niet meer. Zo erg. Weekend. Morgen is het weekend, ja. Gelukkig wel. Ja, kan maar, bellen. ja, maar, ja, de wat? Vrijdagmiddagborrel, ja. Hartstikke. Maar eh, nou, het voor ondernemers zien Uh, eh, nou, weet je Dat is een dure grap eh, gemaakt. Oh, ja. Ja, leuk. je auto even te parkeren. tijd, was het Ja. ja. Dat snap ik de onder... Dat is wel jammer voor de ondernemers. Ah, maar mensen hebben er tegenwoordig maling aan, want ze geven geld uit als water. Ja, ja, Dus... het gaat weer goed. Het gaat zeker goed. Morgen is het weekend. Dus, weekend. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! En eh, morgen is het weekend. We zijn er weer. En, eh, We zijn er ook weer, ja. En Hen, Henny de, de Marshall. Henny de Marshall is er weer. <laughs> Henny is weer bij ons. En eh, Pim is met vakantie. Pim zit in Colombia. Gaan we nog bellen? Nee, we gaan niet bellen. Colombia is net even een uh, paar zijstraat te ver. Nou ja. Heel andere is, tijd daar al. Telefoon is geduldig hoor. <laughs> Telefoon is geduldig. Ja, nee, we gaan niet bellen. Oké, dan heb ik nu... Eh, gaan we dames spelen uit de jaren 70, 80. Nee, ja, 70, 80. Dit is uh, Ricky Lee Jones. Chucky's in Love. I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the penitentiary.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 Die waren lekker aan het eh, kletsen. Of uh, heet dat dan... Uh, ah, die kunnen goed kletsen hoor. <laughs> Nee. nee. Helemaal niet. Het is altijd gezellig als die er zijn. Dus. En voor de rest, wat hebben wij nog verder? Je hebt dames... Ik had dames uit de jaren 70 en 80. 70 en 80, oké. En daar zitten echt wel wat hele mooie stukken tussen. Dat denk, ik zo, ja, dat heb tijd niet meer gehoord. Heb je Tina Turner er ook tussen zitten? Nee. Nou, dat is nou jammer. Nee, heb ik niet tussen zitten. Ah. Nee, het zijn een beetje allemaal... Uh, beetje, nou, onbekende dames moet ik niet zeggen, maar, maar, ja, tijd, die al tijd niet meer gehoord heb. En ja. Tina Turner horen welke dag. Ja, maar er is ook maar één koning. En zoals hierna nou speel ik eh, Rory Blok. Nou, weet jij wie dat is? Ja, wel, wel van gehoord. Ja. En dan met een mooie eh, titel Love and Whiskey. Oh. Ja. Love and Whiskey. Zal ik maar even spelen? Loving Whiskey. Loving. Oké. Zal ik maar even spelen? Spelen maar. Oké, komt ie aan. Cause there are women at the bar to greet you every day. And you can take them back to lie with you and visit Jamie's room.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 met zijn zevende uitzending van de Black and Death Metal... gespecialiseerde thema-programma <laughs> Play It Loud Underground. Yes. Hij zal twee uur lang de lekkerste en meest extreme metalmuziek ter horen gaan brengen... en de hardste bands die er op deze aarde rondlopen. Ook zal hij wederom een telefonisch interview gaan hebben met Lars Borderson... de ex-drummer van Marduk, tegenwoordig frontman van de Zweedse black metal band Hild. Dus luisteren maandag tussen 9 en 11 naar Play It Loud. En dan hoor je Ben... Check it out. Check it out. Play it. <laughs> Play it. Play, play, play. Dan zat ook net te zoeken naar eh, die dames uit de jaren 70, 80. Maar dan moet ik stevige muziek. Ik denk, ja, Sinead Connor. Maar hier heb ik toch nog wat gevonden. Nina Hagen. Onbeschrijpelijk. Wijpelijk. mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überhaupt man. Ich hab mir keine kleinen Kinder. make dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne, Simon Beauvoir sagt Gott bevor. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. my sobriety, more than twist in my sobriety. We just picked a little empty pie for the fun the people had at night.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 Uh, Sinead Connor, Troy. in rainstorm in the long grass in summer Keeping warm every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do was right. And we moved, stolen from our very eyes. And I where you went to, tell me, when did the light die? Phoenix from the flame. will. pushing me ik was vanochtend met Charlie aan het wandelen. En dan loop ik langs het verzetsmonument. En dan loop ik via de Galileo-flat en dan zo om. En dan kom ik bij, eh, bij het verzetsmonument. En uh, dus viel me op dat daar eh, mooie plantjes geplant waren en alles. Maar dat zijn dus witte anjers. Witte anjers, oké. <laughs> ik dacht dat het krokusjes waren, maar ach, wat zin in neem. En ehm, op verzoek van de Stichting Veteranen Zandvoort... zijn bij het verzetsmonument witte anjers geplaatst. Burgemeester Molenburg kwam maandagmiddag persoonlijk een kijkje nemen... van hoe het erbij staat. Sinds 2019 worden er in de gemeente perkjes aangelegd met witte anjes... waarmee de lokale veteranen worden geëerd. De Zandvoortse veteranen hadden ook een verzoek neergelegd... bij burgemeester van Zandvoort en die heeft daar graag gehoor aan gegeven. Het perkje is door Spaanlanden aangelegd... naast het verzetsmonument op de hoek van de Verlennep en Linnaeusstraat. Oh ja, daar ja. Om het helemaal af te maken wordt binnenkort nog een bordje met informatie bijgeplaatst. De Witte Anja staat symbool voor waardering voor veteranen. Eind juni, als de Landelijke Veteranendag plaatsvindt, zullen de Anjes prachtig in bloei staan. Ik vind Witte Anjers geen goede keus. Mag nee, ik, ik vind, er zit een luchtje aan. Ja, de vader van Bernie. Ja, grootvader van Bernie. Hè? Niet oh ja, vader van oh, ja, grootvader van Bernie. De vader van Bernie is, van, Willempie. Ja, nee, ja, ja, nee, grootvader van, Bernie. Ja, die liep ook met witte eh, anjes rond. Die liep altijd met witte anjes rond. En dat vind ik zeker, na alle onthullingen en dergelijke... vind ik het de verkeerde keus. Met de verzets, ja, dat is... ja, eh, met de verzetsmonument <laughs> vind SDAP eigenlijk... en de verzet. Gadverdamme. Ja. Ik vind het eigenlijk... Eh, het is een mooie bloem, absoluut. Maar de, de, hij, moet, ja, hij, dus staat voor mij, hij, staat voor mij niet symbool voor waardering voor veteranen. hij staat voor mij symbool voor Prins Bernhard. Ja. Maar zijn er toch van die, van die klaproosjes of zoiets? Voor die ja, het was de Eerste Wereldoorlog. Dat was de Eerste Wereldoorlog. Ah, er zit een paar jaar verschil tussen de, dus ja, de klaprozen waren het voor de Engelsen in, eh, in de Eerste Wereldoorlog. Oké, maar wat hebben ze dan? Eh, moet je even opzoeken wat ze dan voor bloemen hebben voor de Tweede Wereldoorlog. Want het zijn niet die witte anjers. Maar wij hebben dus altijd die witte anjers gehad. Omdat eh, Prins Bernhard zat in Engeland met Juliana. Nou, Juliana zat in Canada en hij zat in Engeland. En regelde daar zogenaamd het verzet en al dat soort dingen. Wat je dus niet meer weet door al die onthullingen. Maar <coughs> daardoor is de witte anjer, omdat hij iets met witte anjers had... is daar de witte anjer eh, gekomen voor als, als eh, waardering voor de veteranen. Maar wat heeft hij daar gedaan in het verzet? hij, hij, regelde, nou ja, hij regelde wel alle eh, informatie en dergelijke. Ging hij gewoon vreemd daar met een, een of andere Engelse... dat weet ik allemaal niet. Dat, dat doet ook niet de zaken. <laughs> dat heeft niks met de oorlog te maken. wat ik fout vind, is dat hij gewoon echt fout is geweest in de oorlog. Oké. Okay. Nou, ik zou toch eens een keer willen weten wat hij nou in het verzet gedaan heeft. Ik ga het opzoeken wat, eh, wat hij in het verzet gedaan heeft. Of althans, hij heeft voor de Nederlandse militairen heel veel gedaan. Ah, oké. En hij was ook al bij Wageningen en al dat soort dingen meer. Dat, eh, Maar ik ga het voor eventjes opzoeken. Ja, ik speelde dus net uh, Sinead Troy... en dan nu Everything But The Girl. Each and Everyone. destiny. vroegen dus van wat is die, eh, die witte anjer. Maar de witte anjer staat dus echt wel voor het... Eh, nou, ik zat voorleggen. De Nederlandse bevolking droeg toen massaal een witte anjer... als teken van verzet tegen de Duitse bezetting. Ook na de oorlog preef prins Bernhard de bloem dragen. De witte variant is het symbool van het Prins Bernhard Cultuurfonds... en de bloem is sinds 2004 verbonden aan de Nederlandse Veteranendag. Ja, dus ja. Dus... ja. En wat heeft prins Bernhard voor Nederland gedaan? Na de Tweede Wereldoorlog speelde de prins een belangrijke rol... in de economische wederopbouw van Nederland. Ter bevordering van de Nederlandse handelsbetrekkingen... maakte de prins reizen naar een groot aantal landen. Van 1954 tot 1976 was de prins voorzitter van de Bilderberg-conferentie. Bilderberg-conferentie, eh, superrechts. Eh, ja, maar dit is geen verzet, hè? Dit is gewoon na Nee, nee, ik kan niet vinden wat hij in, wat in de oorlog gedaan heeft. Ja, maar volgens mij zat hij in... Uh... Ja, nou, ik weet het ook niet. Ik, ik, dat kan ik even niet vinden. Oké. Maar de veteranen laten hem niet vallen. Dat staat hier ook. Oh, de veteranen, de veteranen laten, laten prins Bernard niet vallen... Hij heeft veel goed Hij gedaan. heeft veel goeds gedaan. En wat staat eronder? Nee, ja, dat kunnen we dus niet lezen, want dan moet je lid zijn. Ah. Maar de veteranen blijven achter hem staan. Dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. En dat zegt de Telegraaf? ja, ja, ja. Oké. Jij had toch een nummertje, zei je? Ja, ja ik had een, eh, een liedje. We hebben het vorige week natuurlijk gehad over PETA. Oh ja. Weet je wel, dat eh, de, de draaimolens eh, geen paardjes en beestjes meer <laughs> mogen ja, ja, ja. ja. Dus ik, ja, ik ben er zoveel varianten op tegengekomen. Van die draaimolenpaardjes in de wei, weet je wel. <laughs> Waar ze die, hele, hebben ze bevrijd. <laughs> Waar ze die hele dierenmishandeling mee onderuit halen. Want dat is natuurlijk veel erger dan die paardjes. Ja, eh, weet je, als dat nog het enige is waar je je druk om kan maken... dan denk ik dat het heel erg goed gaat. Zowel met de wereld als... Uh, die hebben er niets van begrepen. Met de dieren. Dus, dieren gaat het helemaal niet zo goed. nou ik heb hier een liedje van... Ehm, ik weet niet wie het zijn, maar het eh, zijn twee vrouwen. En die zingen een, eh, een parodie daarover. Heb je me aanstaan? Ja? Op paard bij het grofvel. Er mag ook niets meer. Woon je in Os, verhuis dan maar snel. Of Duiven, Leeuwarden, Beverwijk. Want dit is de laatste keer. Jouw knuffelbeer, die mag niet meer. Gestampte muisjes op tijgerbrood. Hoe durf je spugen, schaam je dood. Want er mag niets meer. Schaken moet voortaan zonder paard. Er mag niets meer. Het wordt in de open haard. Ezelen, regenwormen, beverbende. En nooit meer een bokkenpoot. Geen berenklauw of tijgernoot. Ook biggetjes, apenkoppen, haringdrol. Poeslies zijn staat de doodstraf op. Dus doe die via panda of jaguar weg. Geen haringen. Ja, maar mijn tijd waait Weg mijt het zebrapad. Want echt, petas, ze doen je wat. Nou, doe jij een lange vinger? Nou, dat kan je echt niet maken tegenover mensen met korte vingers. En trouwens, over vingers gesproken, waarom draag jij alleen maar zilver? Heb jij iets tegen goudvissen? Zwaans huisje dan? Nou, daarmee doe je de huizen in Amsterdam echt tekort. Mooie vloer. Ja, het is visgraaf. Ja, wat is dat woke, zeg? <laughs> ja, toch? Ik, ik vind hem zo goed. En ik speelde net uh, Mathilde Santink, uh, onze Nederlandse eh, dame. Behind Painted Smile. En nog voor de nieuws, propaganda. Dat is echt jaren 70 met zo'n synthesizer, Duitse dreun.